Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op de A27 bij De jongen van 16 jaar fietste over de vluchtstrook ter hoogte van Bavel in de richting van Antwerpen. Hij kwam op de rijbaan terecht en werd door een Franse auto geschept. De jongen komt uit Molenschot en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De lancering van een raket van SpaceX is op het laatste moment afgeblazen. Volgens de ruimtevaartorganisatie was er een technisch probleem... Het moest de eerste keer worden dat dit type raket wordt gelanceerd. De lancering is met 24 uur uitgesteld. De raket heeft een communicatiesatelliet van de regering van Bangladesh aan boord. Het Afrikaanse land Gambia doet luxe auto's en vliegtuigen van voormalig president Jammeh in de verkoop. De regering wil met de opbrengst iets doen aan de torenhoge schulden van het land. De autoritaire Jammeh was ruim 20 jaar aan de macht en verrijkte zichzelf ten koste van de arme bevolking. Eind 2016 verloor hij de verkiezingen. Pas toen andere Afrikaanse landen dreigden met geweld... vertrok hij met zoveel mogelijk spullen naar het buitenland. Er bleven onder meer drie vliegtuigen en een aantal Royce royces achter. Zanger Whalen is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Lissabon. Hij was in de tweede halve finale als achtste aan de beurt, met zijn nummer Outlaw in hem. Bij het bekendmaken van de finalisten werd Nederland als laatste genoemd. De finale is komende zaterdag. Nederland is dan als 23ste aan de beurt, vlak voor topfavoriet Cyprus. Het is voor Whalen de tweede keer dat hij in de finale van het Songfestival staat. In 2014 bereikte hij met Ilse de Lange de eindstrijd als de Common Linnets. Ze werden toen tweede. Het weer, het kan mistig zijn vannacht bij een temperatuur van minimaal 3 graden. Overdag geregeld zon, 16 tot 20 graden zal het worden.